Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten voeren nieuwe importtarieven in voor wasmachines en zonnepanelen. Het is in lijn met het America First beleid van president Trump... dat erop is gericht om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen buitenlandse concurrenten. Door de maatregel kunnen in de VS producten van buitenlandse bedrijven tot de helft duurder worden. Vooral Chinese en Zuid-Koreaanse bedrijven worden hard geraakt door de maatregel. China is de grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld... en de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en LG zijn belangrijke producenten van wasmachines. LTO Nederland is verbijsterd over het nieuws dat boeren op grote schaal frauderen met de registratie van melkkoeien. Minister Schouten zegt dat mogelijk duizenden melkveebedrijven hebben gesjoemeld met de boekhouding om zo de fosfaatcijfers gunstiger uit te laten komen. LTO zegt dit ongelooflijk dom te vinden en riskant. Voor de kust van Alaska is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 7,9. Het epicentrum lag 10 kilometer diep in zee. Er was een tsunami-waarschuwing afgegeven voor een groot deel van Alaska en een deel van Canada, maar die is inmiddels ingetrokken. Wel is er nog sprake van extra waakzaamheid. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers. Op een school in de buurt van Dortmund heeft een 15-jarige scholier een 14-jarige medescholier om het leven gebracht. De vermoedelijke dader werd na een klopjacht in de buurt opgepakt, meldt de Duitse politie. Wat zich er precies in de school heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Volgens de politie heeft de verdachte naast een Duits paspoort ook het staatsburgerschap van Kazachstan. Tennisser Rafael Nadal is uitgespeeld op de Australian Open. Hij heeft in de kwartfinale tegen Marin Cilic in de vijfde set geblesseerd opgegeven. In de vierde set kreeg Nadal last van een bovenbeenblessure. Cilic speelt in de halve finale tegen de Brit Carl Edmund. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en later gaat het nu en dan licht regenen. Het wordt zacht vanavond met temperaturen van 8 of 9 graden.